Zo lang geleden al. Welkom bij de show. Ik ga je oren vertroetelen. Althans, dat is de bedoeling. Met heerlijke muziek tot 12 uur. Om de zondag mooi te beginnen. Maar we hebben ook twee interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat komt er allemaal aan. Gratis en voor niks via jouw GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek in de aanbieding van onder andere David Soul. Weet je hem nog? Ken je hem nog? Uit een televisieserie Starskin Hutch. Ja, als die blonde, ja, charmante agent.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 dochters van een dominee, als ik me niet vergis. De Pointer Sisters. En dat op zondag, dat komt dan mooi uit. Een prachtig nummer van ze. He's so shy. En verder David Soul met Don't Give Up On Us. Straks gaan we praten over wat is een uh, burn-out ja, je kunt dan bedenken van wat is er nou weer voor naar nieuws op een eh, zondag.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 Oh, wat lekker toch? Een Beetje jazz of jazzachtige muziek op je radio bij GoFam. Michael Bublé. The Way You Look Tonight. Wat een romantiek. En verder Paul La Abdul. Een rush, rush. En wij doen het rustig aan op deze zondagmorgen. Ja, de laatste zondag alweer van januari. Wat gaat de tijd snel. En ik zeg nog steeds 2022. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Dan heb ik zo'n briefje. Of ik moet zo'n formulier invullen. En dan zeg ik toch weer 2022. Het wil bij mij de eerste maand sowieso niet lukken met eh, een nieuw jaartal. Misschien heb je dat ook. Zo ja, niks aan te doen. Gewoon maar uitzitten. Het is niet anders. Kom je er net bij bij Go?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 We gaan het hebben over een burn-out. Luister mee met een gesprek van Mariska de Vries. Je hoort het overal om je heen en je hoort het in de media ook steeds vaker. Iemand heeft een burn-out. Maar wat is nu precies een burn-out? Ik ga daarover praten met Caroline Hamming. Auteur van het boek Gek op stress, maar niet altijd. Caroline, wat is een burn-out precies? Ja, wat is een burn-out precies? Dat is een, eh, een lastige vraag, want ik denk dat we in Nederland eh, het er niet over eens zijn wat nou een, uh, een burn-out precies is. Wat moet je doen als je eenmaal zo diep zit? Wat, wat is de methode om weer langzaam eh, licht aan de horizon te zien? Ja, nou het derde deel van ons boek hebben we daar aan gewijd. We hebben een boek geschreven, Gek op stress, maar niet altijd. En ehm, daar gaat het hele derde deel over. En daar leiden we je als het ware stap voor stap door het herstel. En dat is gebaseerd op ehm, eh, op vele jaren ervaring van, eh, van, eh, van vele psychologen en coaches die, die deze aanpak volgen. Die dus de aanpak volgen van eerst fysiek, dan mentaal. Erkennen dat je het inderdaad, <laughs> dat dat aan de hand is. En dat is heel moeilijk. Ja. Want juist die mensen die zo ehm, over hun grenzen zijn gegaan, die zijn super gemotiveerd geweest en die willen zo graag. En wow, dit niet ik dit overkomt mij niet. Het is vast niet zo erg. Over twee weken ben ik er weer. Zo, hè? Dat, zo begint Die houding, zo zijn ze gewend om door het leven te gaan. En ja. zo ging het ook. Ja. Maar, eh, maar nu niet meer, omdat je grenzen bent over, overgegaan, waardoor je het niet meer zo makkelijk teruggeregeld. Je kunt het eh, dus wat vroeger hielp, helpt nu niet meer. Dus meer sporten hielp vroeger om je beter te voelen. Nu trek je dat gewoon niet meer, omdat je energiesysteem plat ligt. Ja. Dus, ehm, dus je moet aangepaste maatregelen nemen. Dus eerst accepteren en dan ja, zoveel mogelijk eh, je lichaam eh, in de herstelstand zetten. En hoe doe je dat? Eh, gewoon alle activiteiten schrappen? Of heel gedoseerd toch wat leuke dingetjes doen? Of alleen maar met een dekentje over je heen op de bank gaan liggen voor, de, voor ja. een soapserie? Wat, was het maar zo makkelijk, hè? <laughs> Ehm, nou, alles schrappen, dat, dat kan vaak niet eens. Maar wel veel schrappen. In ieder geval de dingen schrappen die je opwinden. En wat jou opwindt, is heel persoonlijk. Dus vaak wordt gedacht van, nou, die is thuis en die kan kan dan wel op de kinderen passen. Fout. Dat wint de meeste mensen te veel op. Ehm, maar dingen dus zoeken waar je eh, waar je, eh, je prettig bij voelt. En eh, leuke dingen doen. Nou, mensen met een burn-out die weten niet meer wat leuke dingen zijn. Dus dat mag je zeker in die periode niet tegen mensen zeggen van ga maar lekker leuke dingen doen. Ehm, dus ja, je, je, nou, daar heb je meestal hulp eh, bij nodig van, een, van iemand die je nabij staat, die je een beetje daarbij kan helpen. Nadenken van wat is voor jou nu geschikt. Het is eigenlijk ook een beetje saai. Je moet een beetje in, je, in een kokonnetje eh, gaan zitten en, eh, je wereld wat verkleinen en, ehm, en, en dingen doen waarvan je voelt dat je er, je er beter van gaat voelen in plaats van slechter. En dat is ook heel persoonlijk. Ja, dat is heel persoonlijk. Dan is het een lange weg te gaan. Hoe hou, je, hoe hou je de moed erin op zo'n moment? Nou, als je begrijpt wat er is gebeurd, van nou kijk eens, ik heb inderdaad een, een eh, wat langere periode ben ik toch wel behoorlijk overbelast geweest. Ehm, en eh, tijdens overbelasting gebeurt er dat en dat en dat in je lichaam. Als je begrijpt dus hoe het is gekomen, dat je niet knettergek bent, hoewel de symptomen daar soms wel eh, ernstig op wijzen. En dat eh, de ervaring is dat als je de goede maatregelen neemt, dat het weer beter gaat. En na een week of vier moet je toch echt wel merken dat, je, dat, het, dat het. Met hele kleine stapjes. stapsgewijs wat beter gaat. En dan kom je naar de, in de valkuilen van: oh, het gaat wel weer. En dan ga je weer te veel doen. Terwijl je nog helemaal geen reserves hebt. <laughs> ja, dus dat is een moeizaam proces. Ja, het is een moeizaam proces. Maar het gaat over het, op, op een aantal restverschijnselen bij de meeste mensen na. Ja, je, eh, je blijft meestal kwetsbaarder. Dus eh, ja, je moet, je moet daar een beetje mee rekening mee gaan houden. Goed voor jezelf zorgen. Ja, je moet goed voor jezelf zorgen. Oké. Hartelijk dank. Het boek eh, is overal te krijgen. En is er ook een website waar mensen meer informatie vinden over stress en over burn-out? Ja, dat is de website van mijn eh, bedrijf, CSR Centrum. En eh, ik schrijf ook blogs, dus dan hoef je het boek niet eens te lezen. Maar Eerste Hulp bij Burn-out heb ik bijvoorbeeld een aantal blogs over geschreven. Wat je wel en niet moet doen. En dat is www.csrcentrum.nl www.csrcentrum.nl. Ik sprak met Caroline eh, Hamming, de auteur van het boek Gek op stress, maar niet altijd. En we spraken over burn-out. Dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. op je knietjes. Ja, ja, ja, ja. Maar dan niet met een uh, bevel à la Matthijs van Nieuwkerk. Maar gewoon een eh, vriendelijk verzoek, zal ik maar zeggen. On Bended Van de heren van Boys to Men. En Atlantic Star Always. Een one-hit wonder van de bovenste plank zou je kunnen zeggen. Hier bij GoFam. Terwijl we hier aan de vierde kop koffie zijn. En bokkenpotjes. Dus eh, een hele doos staat hier. Dus eh, <laughs> ja, we hebben al een beetje bruine randjes om onze lippen van, eh, vanwege de chocolade op die dingen. Ziet er niet fraai uit, maar gelukkig is het geen tv en alleen maar radio. Dus daar komen we goed mee weg. Mooie muziek van Ilse de Lange, ook op deze zondagmorgen. used to hold me, now I hold you. Used to tell me, now I tell you. Don't worry, don't worry, we won't be apart. You were strong, now I'm stronger. Please hold on a little longer. Don't worry, don't worry, we won't be apart. Cause we are one, one, one, one, one, one, rhythm of a beating heart. We are one, one, one, one, one, one, never be apart, never be apart. Oh. Give me love, and I love you. In my blood, pieces of you. Don't worry, don't worry, we won't be apart. When you're gone, I'll remember in my heart, still together. Don't worry. We are lonely, but we're not alone. Now. And I'd like to see the lazy Mississippi a hurrying into spring. The moonlight on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means? New Orleans when that's where you left your heart. And there's something more I miss the one I care for more than I miss New Orleans. gaan even een zitten zitten jubelen zeg. Hier zo <laughs> in de show. Ach, we kunnen zo'n lied ook eh, maken over Termeuzen natuurlijk. Hè? Ricky Nelson, we kennen hem natuurlijk van Hello Mary Lou. Dat was een van zijn aller, aller, allergrootste hits ooit. Maar eh, hier dus deze Do You Know What It Means. Maar ja, dan over uh, New Orleans dus. En voor hoorde je Ilse de Lange met We Are One. Het schiet wel aardig op zeg. Het loopt wel aardig tegen 11 uur. Maar het is nog lang geen tijd voor vertrek hoor. We hebben nog wat eh, mooie muziek voor je. Onder andere deze van Teach In. Goodbye Love. Goedemorgen. van Tietjen. Ze werden natuurlijk eh, wereldberoemd met eh, Ding Dong, weet je nog? <laughs> Ja, wonnen ze het Eurovisie Songfestival mee. Hier hoorde je ze dus met Goodbye Love. En ik weet nog dat er een jingletje van is gemaakt voor eh, de Tros, geloof ik, op Hilversum 3 toen de tijd. 100 jaar geleden dus, lang geleden. Hey, uh, laatste nummer voor eh, dit uur. Simply Red komt eraan met eh, Holding Back the Years. En daarna wat violen, wat instrumentale muziek. Tot aan de mededelingen en het nieuws. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug. Hier bij GoFam. En dan ga ik weer een uurtje lekkere muziek voor je draaien. Iets meer tempo, want dat mag wel zo. Aan het einde van januari en aan het einde van de ochtend. Dus het komt er allemaal aan. Tot zometeen wat mij betreft.